Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De lonen zijn de afgelopen jaren het meest gestegen in het onderwijs... blijkt uit berekeningen van het CBS. Medewerkers met dezelfde leeftijd en opleidingsniveau... zijn tussen 2012 en 2022 bijna 27 meer gaan verdienen. Ook in de sectoren zorg en welzijn en informatie en communicatie... zijn de loonkosten met meer dan een kwart gestegen. In de landbouw en visserij was de toename het kleinst, nog geen 12 in de cijfers zijn de loonkosten van 2023 nog niet meegenomen. Toen gingen veel lonen fors omhoog om de hoge inflatie te corrigeren. In de Tweede Kamer is de BBB gaan twijfelen over het plan om de koning in de toekomst inkomstenbelasting te laten betalen. Eerst was de BBB voor, maar Kamerlid Mona Keizer zei in het debat erover toch wel veel haken en ogen te zien. Kort daarvoor had premier Rutte uiteengezet waarom hij het niet ziet zitten om de Oranjes belasting te laten betalen. Zonder de BBB is er in de Tweede Kamer nog altijd een tweederde meerderheid voor het plan, maar in de Eerste Kamer niet meer. Die tweederde meerderheid is in een later stadium nodig om de grondwet op dit punt te veranderen. De islamitische prediker Mohammed Hoblos komt dit weekend niet naar Utrecht. Hij wilde spreken in de jaarbeurs, maar de toegang tot het land is hem geweigerd... zegt de missionair minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid. De Utrechtse burgemeester Dijksma was ook tegen de komst van Hoblos, die uit Australië komt. Aanleiding was een bericht in de Telegraaf... waarin stond dat Hoblos een haatprediker is die radicale uitspraken doet. Zo noemde hij de terreurdaden van Hamas eerder een opsteker. Het weer. Vannacht trekken wat winterse buien over het land bij 0 tot lokaal min 8 graden in Limburg. In de ochtend eerst nog een winterse bui. Smiddags is het droog en zonnig bij maximaal 5 graden.